4 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. De regering van Suriname heeft het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is en er een totale lockdown wordt afgekondigd. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer gegarandeerd worden. De ziekenhuizen, waar code zwart geld liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er twee zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. In Beverwijk zijn gisteravond drie mensen neergestoken. Dat gebeurde in een pand in het centrum van de plaats. Eén persoon is overleden, de twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. De ouders van de ontvoerde journalist Roman Protasevich vragen Nederland om druk te blijven zetten op het Wit-Russische regime. In een gesprek met Nieuwsuur vertellen de ouders dat ze vrezen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van hun zoon. Die werd vorige week opgepakt in Minsk nadat zijn vlucht werd omgeleid. Demissionair premier Rutte sprak gisteren met oppositieleider Svetlana Tiganovskaya. Volgens Rutte moet de Wit-Russische president Lukashenko hard worden aangepakt met economische sancties. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde reeks versoepelingen. Met deze eerste stap kunnen musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties eindelijk weer bezoekers ontvangen. Ook is het een hele goede zaak dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. En dat het kabinet daarbij het onderscheid loslaat tussen natte horeca, zoals cafés, en droge horeca, de restaurants. Het weer nog, 5 tot 8 graden vannacht.